12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bouw van een hek bij de grens met Griekenland. Op de plek waar vluchtelingen het land binnenkomen... worden palen in de grond geslagen en er wordt gaas uitgerold... meldt persbureau Reuters. De afscheiding lijkt op het hek dat Hongarije heeft neergezet... om vluchtelingen tegen te houden. Macedonië laat alleen nog Syriërs, Irakezen en Afghanen door. Mensen uit andere landen als Pakistan en Iran worden tegengehouden... omdat het volgens Macedonië economische vluchtelingen zijn. Twee Somalische nomaden die vorig jaar werden getroffen tijdens een Amerikaanse droneaanval op terreurgroep Al-Shabaab stappen in Nederland naar de rechter. Een van hen verloor bij de aanval twee dochters en raakte zijn been kwijt. De Somaliërs vechten de zaak aan in Nederland omdat Amerika informatie zou hebben gekregen van Nederlandse inlichtingendiensten. Op basis daarvan zou Amerika de droneaanval hebben uitgevoerd, dat zeggen de advocaten van de twee. Ze hopen dat Nederland erkent dat het medeplichtig is aan de aanval en willen een schadevergoeding. Bij een aanval op een VN-basis in het noorden van Mali zijn drie doden gevallen. Het zijn twee VN-militairen en een burger. Ook raakten vier mensen gewond. Gewapende mannen vielen de basis in de stad Kidal aan en vuurden granaten af. De aanslag is nog door niemand opgeëist. De KNVB gaat mogelijk structureel samenwerken met jeugdstrafbureau HALT. De samenwerking is bedoeld om agressieve amateurvoetballers te leren zich te beheersen. Er loopt al een proef en mogelijk wordt de aanpak landelijk ingevoerd. Jonge spelers die over de schreef gaan krijgen minder straf als ze een agressietraining volgen, meldt NRC Handelsblad. Vandaag vergadert de verenigingsraad van de KNVB over een mogelijk landelijke invoering van het project. Het weer...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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. En op de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Huizen 5. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeers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 comes along, whatever comes along, darling.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 Oh.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 Have the fortitude. chase I'm finding out revolving around the golden sun. We are a billion children. salt water 嗯嗯嗯。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 out from the you move. so good.